Staatssecretaris Snel heeft eerder gezegd dat de fiscus zich sinds 2016 bij de controles aan de wet houdt. Maar uit interne verslagen van de Belastingdienst zou blijken dat dat niet klopt. Zo zou ook de afgelopen drie jaar nog zijn voorgekomen dat de kinderopvangtoeslag van ouders werd stopgezet... zonder dat zij de kans kregen om daarop te reageren. De Belastingdienst en staatssecretaris Snel liggen al maanden onder vuur... omdat bij duizenden ouders onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Na maanden van onderhandelen hebben de vakbonden van ziekenhuispersoneel en werkgevers een overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Ziekenhuismedewerkers krijgen een loonsverhoging van minimaal 8%, meldt vakbond FNV. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro. Om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor nieuw personeel... gaan de salarissen van leerlingen en stagiairs omhoog. Onder het personeel van ziekenhuizen was veel onvrede over de hoge werkdruk... en vorige maand werd er in ziekenhuizen actie gevoerd. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de bonden. De UNESCO heeft het carnaval in het Belgische Aalst van de werelderfgoedlijst geschrapt. Begin dit jaar reed een praalwagen mee die volgens de UNESCO racistisch en antisemitisch was. Op de wagen stonden grote poppen van stereotype orthodoxe joden met haakneus en zakken geld. Vakbond CNV wil dat werknemers voortaan standaard 30 uur per week werken... in plaats van 36 tot 40 uur. CNV-voorman Piet Fortuyn gaat zich daarvoor hard maken bij CAO-onderhandelingen. Hij maakt zich zorgen over de hoge werkdruk en burn-outs en wil dat mensen werk en privé beter kunnen organiseren. Het weer. Het regent in grote delen van het land. De komende dag is het wisselend bewolkt, trekken er buien over en waait het hard.